Kees Groot met het NOS-journaal. In Barcelona heeft de politie vanavond de kathedraal van de Sagrada Familia en omgeving ontruimd vanwege een terreurdreiging. Het bleek loos alarm. Aanleiding was een in de buurt geparkeerd busje. Bomexperts hebben het busje onderzocht en niets gevonden. Vorige maand nog kwamen 16 mensen om het leven bij terroristische aanslagen in Barcelona en Cambrils. Abortusklinieken van CASA hebben jarenlang voor miljoenen gefraudeerd met declaraties, schrijft het Nederlands Dagblad. De klinieken brachten het geven van een zware narcose in rekening, terwijl cliënten een goedkopere, lichtere narcose kregen toegediend. Dat leverde per behandeling zo'n 100 euro op. Ongeveer de helft van alle abortussen in Nederland vinden plaats bij klinieken van CASA. Staatssecretaris Dijksma past een van de vertrekroutes van Lelystad Airport aan, zodat de overlast daardoor vermindert. Lelystad neemt vanaf 2019 vluchten over van het overvolle Schiphol. 68.000 mensen tekenden petities tegen de routes die in eerste instantie waren bedacht. Parachutespringers van vliegveld Teugen bij Apeldoorn moeten toch verhuizen omdat er voor hen geen veilige oplossing is gevonden. Met een grote landelijke actie heeft de Duitse politie een bende opgerold die zich schuldig maakte aan het organiseren van schijnhuwelijken tussen Portugese vrouwen en Nigeriaanse mannen. Die betaalden 13.000 euro en in ruil daarvoor kregen ze op papier een vrouw en een verblijfsvergunning voor zeker vijf jaar. Er zijn vijf bendeleden gearresteerd. Turkije heeft een deal gesloten met Rusland over de aankoop van luchtverdedigingsraketten. Dat is opmerkelijk omdat Turkije lid is van de NAVO. De Turkse minister van Defensie zei eerder dat hij geen raketten uit een van de NAVO-landen wil aanschaffen, omdat die volgens hem te duur zijn. Het weer, vannacht zijn er perioden met regen bij minima van 11 tot 14 graden.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 When you reach the part where the heartaches come, the heroes. It's burning a three-way script If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. Stories always end if you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it.